dat je maar drie gasten op bezoek mag hebben. Laten onze feestdagen geen feestdagen voor het virus worden. En we moeten echt voorkomen dat we het virus met kerst cadeau doen aan de mensen bij wie we aan tafel zit. Dus per dag maximaal drie gasten en niet naar een restaurant. Ook werd duidelijk dat het nog wel even duurt voordat de eerste coronavaccins onze kant op komen. Ze zouden eind deze maand worden geleverd, maar dat wordt pas begin januari. Het zijn er ook een stuk minder, niet 1 miljoen, maar ongeveer een half miljoen. Mensen die in verpleeghuizen werken krijgen als eerste een prik. Weer een explosie bij een Poolse supermarkt in ons land. Gisteren gebeurde dat al op twee plekken en vannacht was het raak in Beverwijk. De gevel van de winkel is beschadigd. politie onderzoekt de boel en kijkt of de klap van vannacht iets te maken heeft met de explosies van gisteren. In het onderzoek naar de moord op Samuel Paty zijn nog eens vijf mensen opgepakt. Die Franse leraar werd twee maanden geleden vermoord nadat hij in een les een cartoon van de profeet Mohammed had laten zien. Veertien mensen zijn al opgepakt en daar komen nu dus nog eens vijf jongeren bij. Ze zouden telefonisch contact hebben gehad met de dader. Goed nieuws voor Amsterdammers met een volkstuintje. De gemeente was van plan om de huurprijzen enorm omhoog te gooien. Maar dat zagen de tuiners helemaal niet zitten. Ook Kok was boos. Als de prijzen dus echt zo ver omhoog gaan... dan kunnen we dus beter de tuinen wegdoen... want dan is het niet meer betaalbaar voor de normale mens. Na een gesprek met de huurders van de tuintjes... krabbelt de wethouder nu toch terug. De huren gaan waarschijnlijk wel omhoog, maar veel minder. Fijn dus voor Kok. Dit is alles. Anders zit ik in Amsterdam tussen vier betonnen muren in. En dan ben ik een gevangene in mijn eigen huis. En dit is gewoon mijn vrije uitlaat. Hier gewoon ik iedere dag naartoe.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 Fill my stocking with a duplex and check. pretending a dance is just a dance, but I Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Beverwijk is vannacht een ontploffing geweest bij een Poolse supermarkt. Niemand raakte gewond. Gisternacht waren er ook bij twee andere Poolse supermarkten explosies... in Heeswijk-Dinter en Aalsmeer. Volgens de politie is de supermarkt in Beverwijk van dezelfde keten als die in Aalsmeer. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een verzoek van republikeinen... om de verkiezingsuitslag in Pennsylvania ongeldig te verklaren, afgewezen. De rechters vinden het niet nodig om een eerder oordeel van de hoogste rechter in de staat in twijfel te trekken. Vanochtend wordt meer bekend over welke steunmaatregelen er komen... voor sectoren die door de coronacrisis hard worden getroffen. Om kwart over tien is er een persconferentie. Het weer, het is grijs en mistig en het wordt vandaag 3 tot 5 graden.